Michel Koenen met het NOS-journaal. Iran hielp Hamas al weken van tevoren met het plannen van de aanvallen van eergisteren op Israël. Dat meldt de Wall Street Journal op basis van hooggeplaatste bronnen binnen onder meer Hamas. Iran geldt als een van de grootste vijanden van Israël. Volgens de Amerikaanse krant gaf Iran maandag tijdens een bijeenkomst in Beirut groen licht voor de aanval vanuit Gaza. Het Israëlische leger heeft inmiddels zo'n 100.000 reservisten opgeroepen... en verzameld in het zuiden van het land in de buurt van de Gazastrook. Wat ze daar gaan doen, dat is nog niet duidelijk. Gemeenten gaan verschillend om met steunbetuigingen aan Israël. In Amsterdam wappert vandaag de Israëlische vlag aan het stadhuis. Volgens burgemeester Halsema sluit dat aan bij het landelijke beleid... aangezien er ook een Israëlische vlag wordt gehesen op het Binnenhof. Maar de gemeente Rotterdam en Den Haag die doen dat niet. Rotterdam zegt dat het gaat om een internationaal conflict... en dat het daarom aan de regering is om een statement te maken. De Haagse burgemeester Van Zanen noemt het hijsen van de Israëlische vlag nu niet opportun. Ander nieuws. In Duitsland heeft de christendemocratische CDU-CSU-combinatie... belangrijke deelstaatverkiezingen in Beieren en Hessen gewonnen. De partijen van de landelijke coalitie met de SPD, de Groenen en de liberale FDP leden een fors verlies. En de rechtspopulistische AFD boekte flinke winst en werd in beide deelstaten de tweede partij. En steeds meer jonge kinderen krijgen hun zakgeld op een bankrekening gestort. Onder de acht kregen de meesten het nog contant, zodat het tastbaar is. Maar daarboven neemt het aantal bankrekeningen flink toe... blijkt uit onderzoek van budgetvoorlichter Nibud en de Rabobank.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 Is it the pain of the drinking or the suddenly sinking feeling? The never seems to work when it's late, your girl. words in heavy doses. The sun rises at nine, departs at five. Ain't doing overtime no more. Because in this world of color, the brightest picture is plugged right into your wall.